Shalikashvili was midden jaren 90 onder president Clinton bevelhebber van de Amerikaanse gechten en speelde een belangrijke rol tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Shalikashvili werd in Polen geboren als zoon van Georgische ouders. emigreerde als tiener naar de Verenigde Staten. President Obama prees hem als een waarachtige soldaat en staatsman. John Shalikashvili is 75 jaar geworden. In Cairo zijn zeker 140 mensen gewond geraakt toen betogers met elkaar slaags raakten. Ongeveer duizend demonstranten waren naar het gebouw van het ministerie van Defensie getrokken. Daar wilden ze betogen voor snellere democratische hervormingen. Volgens ooggetuigen begonnen tegendemonstranten en ruilschoppers met stenen en brandbommen te gooien. Agenten en militairen gebruikten traangas en losten waarschuwingsschoten om de groepen in het centrum van Cairo uiteen te jagen. Het weer bewolkt in op veel plaatsen regen en wind.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 Dat heeft zijn advocaat gezegd op de Noorse televisie. Breivik is bereid om maandag tegen een rechter te vertellen waarom hij tot zijn daad kwam, zei de advocaat. De verdachte heeft al tegenover de politie bekend dat hij de dader is van het bloedbad op het eilandje Utoya bij Oslo. Bij de schietpartij zijn zeker 85 mensen gedood. Er worden nog steeds enkele mensen vermist. Over het motief is nog niets gemeld, maar bekend is dat Breivik extreemrechtse sympathieën had. De politie onderzoekt nog of hij in zijn eentje opereerde. De Noor wordt ook verdacht van de bomaanslag eerder gistermiddag op een regeringsgebouw in Oslo. Daarbij kwamen zeker zeven mensen om het leven. In Fort Lewis is de Amerikaanse oud-generaal John Shalikov Kashvili overleden. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Charlie Kashvili was midden jaren 90 onder president Clinton bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten en speelde een belangrijke rol tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië.